De AFM vindt het niet meer nodig om zijn rol bij DSB te toetsen omdat Nijpels inmiddels is opgestapt bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. Vorig jaar kreeg de AFM de opdracht om onderzoek te doen naar oud-DSB-bestuurders die in een beleidsbepalende positie zitten. Het Nijpels was toen nog voorzitter van het ABP. Omdat Nijpels die functie vorige week neerlegde, ziet de AFM geen grond meer voor toetsing. De Britse, Europarlementariër Nigel Farage krijgt een boete voor het beledigen van de nieuwe EU-president Van Rompuy. Het Europees Parlement heeft besloten dat hij 10 dagen geen presentiegeld krijgt. Met 2980 euro is dat de hoogste boete die mogelijk is. Farage noemde Van Rompuy, oud-premier van België, iemand met de verschijning van een bankemployé en het charisma van een natte lap. De voorzitter van het Europees Parlement had Farage nog gevraagd zijn excuses aan te bieden, maar dat weigerde hij. De NS begint een proef met spuugkits. Die worden de komende maanden gebruikt om DNA-materiaal te verzamelen van reizigers die spoorwegpersoneel bespugen. De NS hoopt dat DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut vervolgens leidt tot een match en aanhouding van een verdachte. Op Spugen staat de maximale gevangenisstraf van drie maanden. De Duitse justitie heeft het in het onderzoek naar kindermisbruik binnen Rooms-Katholieke instellingen voor het eerst een inval gedaan in een klooster. In Ettaal in Beieren werd in het klooster van de Benedictijnen naar bewijzen gezocht. Twintig oud-leerlingen van het klooster internaat zeggen dat ze in het verleden door paters zijn misbruikt. Intussen zijn drie Benedictijnen van een klooster in Sachsen met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. De drie zouden zich vroeger in het klooster in Ettaal aan kinderen hebben vergrepen. Eind januari kwam in Duitsland het kindermisbruik in katholieke instellingen aan het licht. Het aantal aangiftes ligt inmiddels boven de 150. Het weer plaatselijk nog een enkele bui, vannacht opklaringen, minimaal rond het vriespunt.